Mark Hokker met het NOS-journaal. Het is bewezen dat de Russische staat een grootschalig dopingprogramma heeft ondersteund bij de Olympische Winterspelen van 2014. Dat staat in een rapport van het Wereld Antidopingagentschap WADA. Tientallen Russische atleten kregen doping toegediend en hun positieve testen werden verdoezeld. Het Russische ministerie van Sport regisseerde en controleerde het dopingprogramma. De spinnennetweb was onder minister van Sport Nagornik. Die bepaalde wie wel en wie niet positief bevonden mocht worden. Het IOC moet nu een besluit nemen over Russische deelname aan de Olympische Spelen in Rio, die over 2,5 week beginnen. De staking bij Unilever is na een week beëindigd. De directie van het bedrijf kwam vandaag met een nieuw sociaal plan voor 185 werknemers die hun baan dreigen te verliezen. Zo'n 30 tot 40 mensen legden vorige week hun werk neer. Hun functie wordt naar lage lonenlanden verplaatst. FNV-leden waren het niet eens met onder andere de ontslagvergoeding. In het nieuwe voorstel is die verhoogd. De acht Turkse militairen die zaterdag met hun helikopter uitweken naar Griekenland... willen niet terug naar Turkije omdat ze vrezen voor hun leven. De advocaat van vier van de acht militairen zegt dat ze asiel aanvragen in Griekenland. De bemanning wist volgens hun advocaat niets van de koepelpoging. Ze zouden slechts orders hebben uitgevoerd. Turkije eist uitlevering van de acht militairen. Tegen een man uit Utrecht die vorig jaar zes vrouwen zou hebben aangerand... eist het Openbaar Ministerie drie jaar cel met tbs. De man fietste achter de vrouwen aan en betastte hen als ze hun fiets op slot zetten. In twee gevallen betastte hij de slachtoffers op de fiets. De verdachte werd vanwege aanranding al eens eerder tot tbs veroordeeld. Hij zegt dat hij dronken was en dat hij spijt heeft. Het weer, veel zon en 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het lang warm. Ook morgen zon en 25 tot 30 graden. Woensdag plaatselijk 34 graden en dan ook kans op een onweersbui. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat voorknopend Diemen 5 kilometer file. Je hebt daar 10 minuten op onthoud. En veel vertraging is er op de N211, hoek van Holland richting Delft bij Wateringseveld.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 It was the most I Descend, I post to multiply. My complexion attracts eyes, first try to analyze. No matter what the price is, I refuse to live life. aggressive. My teaching's majestic, providing lessons. Uplift your conscience. Black ignorance still disastrous.